Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Arabische landen als Jordanië en Egypte moeten als het aan president Trump ligt... vluchtelingen uit de Gazastrook opvangen. Volgens persbureau AP wil Trump een groot deel van de Palestijnse bevolking uit Gaza hebben. We ruimen het hele ding gewoon op, zei de president tegen journalisten aan boord van Air Force One. De Amerikaanse president is in Jordanië geweest bij koning Abdullah... en heeft nog een ontmoeting gepland met de Egyptische president Sisi... De VS gaan ook weer zwaardere bommen leveren van 2000 pond aan Israël. Oud-president Biden had die levering juist opgezet uit zorgen om de bombardementen op Gaza. Na weken van droogte is er voor het eerst sinds tijden weer regen gevallen in Los Angeles. De stad is al die tijd getroffen door talloze natuurbranden. Door die branden is de bodem wel verschroeid... en door de vele regen die wordt verwacht... vrezen hulpdiensten daardoor voor modderstromen. In Nigeria is voor de tweede keer in één week tijd een tankwagen ontploft. Daarbij vielen 18 doden. In het zuidoosten van het land verloor een chauffeur de controle over zijn tankwagen... en reed in op meerdere auto's. Vorige week kwamen 100 mensen om het leven toen een lekkende tankwagen ontplofte... toen mensen probeerden brandstof te plunderen. Nigeria is een van de grootste olieproducenten van Afrika... en heeft regelmatig dit soort ongelukken door slechte wegen en slechte chauffeurs. Twee Nederlanders zijn gisteren door het ijs van de Oostenrijkse Weissensee gezakt. De mannen van 22 en 23 zouden ongeveer anderhalf uur hebben geschaatst toen het ijs onder hen het begaf. Een Nederlander op de oever hoorde de twee om hulp roepen... en duwde met een Oostenrijker een roeiboot 200 meter over het ijs richting de slachtoffers. De schaatsers konden zich met behulp van een touw weer uit het water trekken. Het tweetal is behandeld door hulpverleners. Het weer, in de ochtend op veel plekken zon.